Jelle Seubring met het NOS Journaal. De volledige namen van alle 10.000 politieagenten en medewerkers van de Noord-Ierse politie zijn uitgelekt. Tussen de gegevens stonden ook de functies en werklocaties van de Noord-Ierse agenten. De politie kreeg een openbaar informatieverzoek om een lijst te maken van het aantal werkzame mensen en hun functie. Door een fout van de politie werden de persoonlijke gegevens meegestuurd in het bestand. De politiebond vreest nu dat kwaadwillenden de informatie gaan misbruiken. Bij een strand in de buurt van New York is een vrouw zwaar gewond geraakt door een aanval van een haai. Het is waarschijnlijk voor het eerst sinds de jaren 50 dat iemand zwaar gewond raakte door een haaiaanval in de buurt van de Amerikaanse stad. Volgens de politie is de situatie van de vrouw kritiek, maar wel stabiel. De afgelopen jaren worden er steeds meer haaien gezien in de buurt van New York. Dat leidt ook tot meer aanvallen, maar meestal zijn de verwondingen niet ernstig. De asielzoeker die vorig jaar in Ter Apel met een slagboom op auto's insloeg... moet een jaar de cel in. De man uit Algerije is veroordeeld voor poging tot zware mishandeling... en het vernielen van de slagboom en de auto's. Volgens RTV Noord raakte de man overstuur... na een gesprek bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst... waarna hij door het lint ging... De man heeft een psychische aandoening en daarom heeft de rechter naast de celstraf ook TBS met dwangverpleging opgelegd. Op het WK baanwielrennen zijn Jan-Willem van Schip en Juri Havik wereldkampioen geworden op de koppelkoers. Het Nederlandse duo ging er op driekwart koers vandoor en pakte een flinke voorsprong. In de eindsprint werd Havik derde, wat genoeg was voor de wereldtitel. Eerder op de avond won Jeffrey Hoogland ook al goud. Hij werd wereldkampioen op de 1 kilometer tijdrit. Het weer, het is zo'n 12 graden met op sommige plekken regen. Vanochtend trekt de bewolking weg en schijnt steeds vaker de zon.